Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is vorig jaar weer wat meer gevlogen, maar nog niet zoveel als voor corona. 29 miljoen passagiers stapten in het vliegtuig, een kwart meer dan in 2020. Maar nog altijd een stuk minder dan de 81 miljoen uit 2019, blijkt uit cijfers van het CBS. En de vliegtuigen die zaten ook een stuk voller. De drukste maand was augustus met 4,5 miljoen passagiers. Na twee jaar van dalende cijfers werd ook weer iets meer vracht vervoerd met het vliegtuig. Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat Rusland van plan was een nepvideo te maken. Die zou de aanleiding worden om Oekraïne binnen te kunnen vallen. In de video zouden Oekraïense soldaten Russisch sprekende mensen onder vuur nemen... zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de Amerikanen brengen ze dit nieuws nu naar buiten... om te voorkomen dat Rusland het plan op deze manier uitvoert. Ondanks tienduizenden troepen aan de grens met Oekraïne ontkent Moskou plannen te hebben voor een inval. Een half miljoen mensen die twee keer zijn gevaccineerd... maar nog geen boosterprik hebben... raken hun groene vinkje in de corona-check-app pas na het weekend kwijt. En door vertraging in de wetgeving vervallen ze niet morgen, komende dag dus, maar komende dinsdag. En gisteren was het extra druk bij de priklocaties. Onder meer omdat mensen zonder booster problemen verwachten bij het uitgaan. En vanmiddag worden de Olympische Spelen in Peking geopend. Om 1 uur Nederlandse tijd is de openingsceremonie. Kunstschaatster Lindsay van Zundert en schaatser Kjeld Nuis die dragen de Nederlandse vlag. Zaterdag komen de eerste Nederlandse Olympiërs al gelijk in actie... zoals shorttrackster Suzanne Schulting. Verwachting is dat zij meerdere medailles gaat winnen. Het weer is bewolkt met lokaal wat motregen. Het koelt af naar een graad of 6. Overdag waait het stevig. In de middag regen met lokaal mogelijk natte sneeuw.